Met nog één Olympische dag te gaan staat Nederland nog steeds op de derde plaats in het medailleklassement. Als Timonel met nog vijf onderdelen te gaan die plek weet vast te houden... haalt Nederland de beste klassering ooit op de Olympische Spelen. Tot nu toe zit dat de winterspelen van 1972 in Sapporo... waar Nederland vierde werd. Vanochtend komen de laatste Nederlanders in actie bij het bobsleeën. Het Veronica Weer van Weer Online... Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag kletsnat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody. back again. Brothers, sisters, everybody sing.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 station. Met de beste muziek aller tijden.